Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd wordt de nieuwe ministersploeg beëdigd... en is het kabinet Schoof 1 een feit. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Dat eh, doen ze ten eh, overstaan van de koning, leggen ze de eed of eh, belofte af... En de mannelijke bewindslieden die moeten dan in sjaket, grijze broek, zwart jasje met van die lange achterpanden aan de achterkant. En de vrouwelijke bewindslieden hebben natuurlijk hun mooiste jurk of broekpak aan. Want het is toch een gewichtig moment. En dan na het afleggen van die eet Vanaf eh, een uur of elf dan eh, staan de ministers eh, op het bordes. De nieuwe ministers gaan vervolgens naar hun ministeries voor een overdracht. Morgen en overmorgen is al het eerste debat van de nieuwe ministersploeg met de Tweede Kamer. Het aantal vergiftigingen met designerdruk 3MMC is afgelopen jaar bijna verdubbeld. Dat verbaast experts. De druk is sinds 2021 strafbaar. Meestal neemt het gebruik dan ook af, vertelt deze vergiftigingsexpert. Onze hypothese is, is dat het veel verslavender is dan alle andere eerdere designer drugs die op de markt zijn gekomen. Wij horen van, eh, van verslavingsartsen dat eh, de craving, de behoefte om het middel nog een keer te gebruiken, veel groter is hierbij. Gemiddeld bijna vier keer per week werd er melding gedaan bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Dankzij steunmaatregelen zoals de energietoeslag en het prijsplafond... hebben zo'n 500.000 huishoudens het hoofd boven water kunnen houden. Zonder die maatregelen zouden bijna 900.000 huishoudens in energiearmoede leven. Blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Vooral vorig jaar, toen de energieprijzen erg hoog waren, was het effect groot. En een spannende dag in Heemskerk. Twee weken geleden werd er bij werkzaamheden een oude, onontplofte vliegtuigbom gevonden. Vandaag wordt die tot ontploffing gebracht, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Experts hebben van alles voorbereid. Er is eh, rondom de bom gegraven, er is grondwater onttrokken, is dan weer een, een soort heuvel, een terp gemaakt op de bom. Zodat als hij, mocht die afgaan, dat dan de brokstukken niet te ver eh, schieten. Dus er is eh, al van alles gebeurd. En vandaag wordt hij dan omhoog gehaald. En dan ergens in de duinen een strand eh, het, gebracht. Ze zeggen niet precies waar, want ze willen geen pottenkijkers. natuurlijk. Kan gevaarlijk zijn. En daar wordt hij dan tot ontploffing gebracht. De bom is gevonden bij een kasteeltje in Heemskerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers daar een weerstation in zitten. En het weer nog een grijze ochtend met op veel plekken regen of motregen. Eh, Later trekken de buien weg en wordt het vaker droog. Vanavond is er soms ook een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de 4 kilometer, de weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk op de A10. 7 kilometer file tussen Schiphol en de Nieuwe Meer.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 Don't yeah. should be mm. When love gets in the way the night I come to steal with stealth You got the sugar to satisfy I'm the man you can never deny with ZFM. up, I broke her face, up, up, up poker face. Up, up, I broke her face, up, up, up her face. sky blonde is the color of her hair, like a cheap distraction for new affair. She knew that the finish, the far began. Close white light everywhere. You can't see loving you opened up your door.